Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In de zaak rond de moord op Koen Everink heeft de advocaat van de verdachte het NFI-onderzoek halfbakken genoemd. Volgens hem is het onvolledig. Ex-tenniscoach Mark de J. ontkent dat hij betrokken is bij de moord. Hij zegt dat hij op de avond van de moord bij het huis van Everink in Beeldhoven is overmeesterd door onbekende mannen. OM gelooft dat verhaal niet en zegt dat er genoeg bewijs is tegen de J. Volgens het OM is er niets mis met het NFI-onderzoek. Ook de rechtbank vond aanvullend DNA-onderzoek niet nodig. De SGP past na kritiek een uitnodiging voor een discussie over de islam aan. Op een poster staat is de islam een bedreiging voor Nederland. Daarbij staat een plaatje afgebeeld van een bom met een ontstoken lont. Op sociale media werd verontwaardigd gereageerd. De fractievoorzitter van de PvdA in Oldenbroek liet weten dat hij de uitnodiging resoluut afslaat... wegens de gele stersfeer van de poster. De poster is ontworpen door het landelijk bureau van de SGP Jongeren. Dat heeft het nu over een communicatiefout en komt vanavond met een nieuwe poster. De politie en de gemeente Rotterdam noemen het optreden na de voetbalwedstrijd Excelsior Feyenoord gistermiddag gerechtvaardigd. Een groep relschoppers daagde na de wedstrijd de politie uit, waarna charges werden uitgevoerd door de ME. Daarop was hier en daar kritiek, onder meer vanwege de inzet van politiehonden en het hardhandige gebruik van de wapenstok. De inauguratie van de nieuwe Franse president Macron is komende zondag. Dat heeft de huidige president Hollande bekendgemaakt. De inauguratie valt een maand voor de parlementsverkiezingen. Om volgende maand beter te scoren dan gisteren bij de presidentsverkiezingen... wil de top van het Front National dat de naam van de partij wordt aangepast. Partijleider Marine Le Pen verloor gisteren de verkiezingen. Front National wil met een nieuwe naam breken met het extreemrechtse verleden. Het weer vanuit het noorden wordt het op steeds meer plaatsen zonnig... maar pas vanavond klaart het ook in het zuiden van Limburg op. Het wordt 10 tot 15 graden. Vannacht helder, koelt het af tot rond het vriespunt. Morgenochtend zonnig, later meer bewolking.